Volgens premier Rutte heeft de dood van de vliegers heel Nederland geraakt. De militaire vakbonden spreken van een dramatische gebeurtenis. De groep piloten zou over twee weken naar huis gaan. Premier Rutte heeft het CDA nogmaals opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen en het kabinet vaker te steunen. In het slotdebat van de NOS zei hij dat een stem op het CDA anders een verloren stem is. CDA-leider Buma denkt er niet aan om het kabinet steun te geven, zoals de constructieve oppositie dat doet. Volgens hem houdt Rutte een verkooppraatje als hij zegt dat Nederland spectaculair is verbeterd. Nederland gelooft dat niet, zei Buma. De eerste prognoses van de uitslag van de verkiezingen in Israël wijzen op een nek-aan-nek race tussen premier Netanyahu en zijn belangrijkste uitdager Isaac Herzog. Twee televisiekanalen voorspellen 27 zetels voor beide partijen. Desondanks heeft Netanyahu de overwinning opgeëist. De definitieve uitslag van de verkiezingen in Israël wordt morgenochtend verwacht. De Nederlander die verdacht wordt van het gooien van een bijtende stof naar een schoonmaakster van een Belgische supermarkt, heeft bekend dat hij de supermarkt wilde afpersen. Over het gooien met zuur wilde hij niets kwijt, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Hij is aangehouden voor poging tot moord en afpersing. De schoonmaakster van een Deleuze supermarkt raakte zwaar gewond toen ze het bijtende zuur in haar gezicht kreeg. Dan nog het weer. Vannacht kans op mist en temperaturen rond het vriespunt. Morgen is het vooral langs de kust bewolkt en wordt het 8 tot 12 graden. Landinwaarts schijnt de zon geregeld en kan het 17 graden worden. Donderdag schijnt de zon, vrijdag valt de regen en wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal.